Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 150 asielzoekers die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel al meerdere dagen buiten hebben moeten slapen... zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht. Dat meldt de krant De Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht waar ze vier dagen kunnen blijven. Daarna moeten ze naar Doetinchem. Het COA had Apeldoorn om noodopvang gevraagd. De gemeente gaf eraan gehoor vanwege de onhoudbare situatie in Ter Apel. Het is onduidelijk of er vannacht mensen in Ter Apel buiten slapen en zo ja hoeveel. Het kabinet heeft aangekondigd dat dat na vannacht niet meer nodig is. Het is de gemeente Den Haag nog niet gelukt om een nieuwe gasleverancier te vinden. Door Europese sancties moet het contract met het Russische Gazprom uiterlijk 10 oktober worden opgezegd. Den Haag heeft een aanbesteding gedaan, maar geen enkele aanbieder heeft zich gemeld. De gemeente wil nu een ontheffing om tot 1 januari zaken te mogen doen met Gazprom. In totaal zijn zo'n 120 gemeenten op zoek naar een nieuwe gasleverancier voor de gemeentelijke panden, waaronder ook zwembaden en sporthallen. Zo'n contract zal veel duurder uitpakken en net zo goed Russisch gas bevatten. En door de hoge prijs verdient Rusland daar dan veel meer aan dan nu. Het Spaanse parlement heeft een wet aangenomen waarmee seks zonder expliciete toestemming kan worden vervolgd als verkrachting. Aanleiding is een bekende verkrachtingszaak uit 2016. Vijf mannen die in Pamplona een jonge vrouw hadden verkracht... werden aanvankelijk alleen veroordeeld voor seksueel geweld. En pas in hoger beroep, na grote straatprotesten voor verkrachting. Daarop besloot Spanje het alleen ja is ja-principe wettelijk vast te leggen. De rechtse oppositie stemde tegen. Onder meer Zweden en Denemarken kennen ook al zo'n wet. In Nederland is die nog in de maak. Het weer. Vannacht kans op regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 19 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg.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 You were out of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting not doubt count the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know?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 Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours euh, Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi injuste